Nu is dat door de coronaregels niet toegestaan. Bezoekje wordt gezien als een niet-essentiële reis. De ouders van Rambot zijn gescheiden en hij heeft zijn vader, die in Iran zit, al lang niet gezien. Hij begrijpt niet dat er voor partners wel een uitzondering wordt gemaakt geliefden kunnen wel gewoon komen. En dan, dan vind ik dat ouders ook gewoon hun kinderen willen zien. Want ouders houden ook heel veel van hun kinderen. De kinderombudsvrouw wil dat minister Grapperhaus ook voor kinderen zoals Rambot een uitzondering maakt. Als we ons de komende weken goed aan de lockdownregels houden... wordt het leven op 19 januari misschien weer wat normaler, zeggen experts. Volgens hen is vijf weken genoeg om het aantal besmettingen flink te verminderen. experts verwachten dat we na 19 januari wel weer teruggaan naar de gedeeltelijke lockdown. De Schotse man moet vier weken de cel in omdat hij op een jetski naar zijn liefje op het eiland Isle of Man reisde. Daar mag je in coronatijd alleen naartoe als je speciale papieren hebt die de man niet had. Dus besloot hij een jetski te pakken. Hij deed er 4,5 uur over om aan de overkant te komen, maar werd al snel gesnapt door de politie. Het had weinig gescheeld of de comeback van Arjen Robben was een hele korte geweest. De aanvaller speelt sinds dit seizoen weer bij zijn oude clubje FC Groningen. Maar door blessures heeft hij tot nu toe maar 45 minuten gespeeld. De motivatie is daardoor weer te zoeken, zei hij gisteren tegen Fox Sports. Ik moet heel eerlijk zeggen, de energie was ook wel even weg hoor, de afgelopen weken En eh, heb ik het ook echt wel eventjes eh, ja, dan overweeg je ook wel, eh, tuurlijk, ik bedoel, eh, het lijkt me ook heel erg logisch. Eh. Te stoppen. Ja, weet je, natuurlijk gaat het wel door je hoofd. Dat je zegt van, nou goed, misschien moet je op een gegeven moment ook zeggen, het heeft geen zin. En we hebben het geprobeerd. Maar uiteindelijk vindt hij het toch nog te leuk om te voetballen. De oud-international heeft een scheurtje in zijn kuitspier. Hij hoopt er in het nieuwe jaar weer bij te zijn. Groningen doet dan in de beker in ieder geval niet meer mee. Ze verloren gisteren met 2-1 van FC Emmen. Het weer op sommige plekken blijft het vandaag behoorlijk mistig en een gaat op 5. Maar als de zon wel doorbreekt kan het 9 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen en zuidwesten van het land komt lokaal nog dichte mist voor. En daardoor is in onze regio de spitsstrook van de A9 dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen.